Freddy van met het NOS-journaal. Tienduizenden mensen hebben onnodig een aanvullende tandartsverzekering. Dat zegt de Nederlandse maatschappij ter bevordering der tandheelkunde NMT straks in Nieuwsuur. Mensen met een goed gebit hebben geen aanvullende verzekering nodig. En wie zo'n verzekering heeft kan hem beter opzeggen, zegt de NMT. Volgens de voorzitter van de organisatie is het goedkoper om een rekening voor een eventuele brug of kroon zelf te betalen. Hij zegt dat dat vele honderden euro's per jaar kan schelen. Ook omdat aanvullende verzekeringen vaak minder dekken dan mensen denken. Hij raadt mensen aan hun tandarts te vragen of ze een dure behandeling moeten verwachten. De Verenigde Staten hebben een kleine 8 miljoen euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de belangrijkste financier van Al-Qaeda. Amerika is op zoek naar deze Syriër die vanuit Iran zou opereren. Hij heeft als taak om in het Midden-Oosten geld in te zamelen voor Al-Qaeda en strijders te werven. Volgens Washington is het voor het eerst dat de VS probeert met tipgeld een financier van Al-Qaeda uit te schakelen. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal morgen een moment stilte houden voor Kim Jong-il, de overleden Stalinistische dictator van Noord-Korea. Het gebeurt op verzoek van Noord-Korea. Volgens voorzitter Al-Nasser schrijft het protocol voor dat zo'n verzoek van een lidstaat wordt gehonoreerd. Verschillende westerse diplomaten hebben al laten weten dat ze de ceremonie zullen boycotten. Naar verluid heeft Noord-Korea ook een moment stilte gevraagd aan de Veiligheidsraad, maar daar zou dat verzoek zijn afgewezen. De tv-reclame van T-Mobile met Ali B heeft de Gouden Lookie gewonnen. De publieksprijs voor de beste reclamespot. In de spot geeft de rapper Ali B telefonisch hulp bij het verschonen van een luier. Het spotje versloeg onder meer de spots van Ora, Bol.com, Gamma en Volkswagen.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 ZFM. fijne dagen en...